Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Werkgevers moeten kijken wat ze kunnen doen om het verlies aan koopkracht voor lage inkomens te compenseren. Dat zei minister Schouten voor armoedebeleid in Nieuwsuur. De koopkracht daalt flink als gevolg van de hoge inflatie. Het kabinet neemt maatregelen om dat tegen te gaan, maar die zijn niet voldoende om alles te compenseren. Schouten vindt dat werkgevers ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Bijvoorbeeld door te kijken of er ruimte is om de lonen meer te laten stijgen. Het kabinet overweegt om de financiële plannen voor het volgende jaar... voortaan al in de lente bekend te maken en niet pas op Prinsjesdag. Dat schrijft minister Kaag aan de Tweede Kamer. Het parlement zou zo meer tijd hebben om zich in de plannen te verdiepen... en met aanvullingen te komen. In Den Haag wordt al langer gewerkt aan het verbeteren van de gang van zaken rond de begroting... en dit is een van de scenario's. In de Zwarte Zee is volgens Oekraïense media een Russisch oorlogsschip in brand geschoten met raketten. Het zou gaan om de kruiser Moskva met zo'n 500 militairen aan boord. Het nieuws is nog niet uit onafhankelijke bron bevestigd. Ook Rusland heeft er nog niks over gezegd. In industriegebied de Botlek in Rotterdam moet een grote brand in een berg schrootafval. Daar komt zoveel rook bij vrij dat de brandweer een NL-alert heeft verstuurd. De rook trekt richting Vlaardingen en Schiedam. De man die in New York is aangehouden voor de aanslag dinsdag in de metro belde zelf de politie, meldt persbureau AP. De politie kreeg een tip van iemand die de man in een fastfoodrestaurant had gezien. Volgens AP kwam die tip van de man zelf. Hij werd even later aangehouden. De man van 62 wordt aangeklaagd voor terrorisme. Bij de aanslag in New York werden tien mensen neergeschoten.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 Walking the path so many paced a million times. Drown out the voices in the air, leaving the ones that never cared. Picking the pieces up and building to the sky. My patience is waning, is this entertaining? My patience is waning.